De Europese Socialistische partijen zijn het eens over haar kandidatuur... Ashton is nu eurocommissaris voor handel. Als Ashton wordt benoemd geeft Groot-Brittannië het verzet tegen de benoeming van Herman van Rompuy tot eerste president van Europa op. Hij lijkt daarmee bijna zeker van de benoeming. De leiders van de 27 EU-landen zijn in Brussel bijeen voor een werkdiner waar de belangrijkste posten worden verdeeld. Premier Balkenende wordt genoemd als een van de kanshebbers, maar hij herhaalde in Brussel dat hij geen kandidaat is en dat hij ook niet is gevraagd. Door een gratiebesluit van de Marokkaanse koning zijn vijf gevangenen vrijgelaten uit een Nederlandse cel. zijn Nederlanders die in Marokko waren veroordeeld en hun straf in Nederland mochten uitzitten. Koning Mohammed verleende in de zomer gratie aan zo'n 25.000 gevangenen. Nadat het gratiebesluit bij de Nederlandse justitie was binnengekomen zijn er vijf vrijgelaten. Van het besluit profiteren nog eens 42 Nederlanders die vastzitten in Marokko. Ongeveer de helft van deze groep is al vrij. De anderen moeten voor ze de cel uit mogen nog boetes betalen die in Marokko openstaan. Als de hele groep vrij is, zitten er nog een kleine 30 Nederlanders vast in een Marokkaanse cel. Oud-burgemeester Vreeman heeft de erepenning van de Universiteit van Tilburg gekregen. Volgens de universiteit heeft hij veel gedaan om Tilburg op de kaart te zetten als studentenstad. Hij heeft er onder meer voor gezorgd dat er speciale werkplekken voor studenten kwamen in de stadsbibliotheek... en dat het station Tilburg-West binnenkort Tilburg Universiteit heet. Vreeman trad vorige maand af nadat de gemeenteraad het vertrouwen in hem had opgezegd.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 tanto tempo